7 uur. Even Kunnen met het NOS-journaal. Julio Potsch is vrijgesproken van betrokkenheid bij dode vluchten in Argentinië. De Nederlands-Argentijnse oud-piloot werd in 2009 opgepakt. Hij zou in de jaren 70 hebben meegewerkt aan vluchten... waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen gegooid werden. Er was levenslang geëist. Er kan hoger beroep worden aangetekend. Potsch wil terug naar Nederland, maar wanneer weet hij niet. Hij wil eerst rust, laat zijn advocaat Knoops weten. Appen achter het stuur moet als misdrijf worden gezien, dat eist de Tweede Kamer. Het zou in de wet onder roekeloos rijgedrag moeten vallen, net als rijden onder invloed. Dan kunnen appende automobilisten zwaarder bestraft worden. Nu is het wel verboden, maar het staat niet expliciet in de wet. Daardoor is het lastig om mensen ervoor te veroordelen. Rusland legt zich niet neer bij de levenslange uitsluiting van 22 sporters van de Olympische Spelen. Ze zijn gestraft door het Internationaal Olympisch Comité omdat ze de dopingregels hebben overtreden tijdens de Spelen van 2014. De advocaat van de sporters zegt dat er alles aan gedaan wordt om de straffen terug te draaien voor de winterspelen in Zuid-Korea. Die zijn volgend jaar februari. In de Verenigde Staten is opnieuw een tv-presentator van de buis gehaald vanwege seksueel wangedrag. Matt Lauer van het NBC-programma Today is op staande voet ontslagen. Eén vrouwelijke collega heeft hem beschuldigd, maar NBC spreekt van meerdere incidenten. Lauer werkte meer dan twintig jaar voor de omroep. Door een planningsfout zit vliegmaatschappij American Airlines tijdens de kerstdagen met een flink tekort aan piloten. Voor 15.000 vluchten moeten nog piloten worden gevonden, zegt vakbond EPA. Juist in de kerstperiode pakken veel Amerikanen het vliegtuig om op vakantie te gaan of familie te bezoeken. Piloten die het gat willen vullen wordt een extra hoog salaris beloofd. Het weer wisselend bewolkt, is vooral langs de kust een enkele bui. In de loop van de dag ook landinwaarts buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het kan glad worden. Vanmiddag is het 3 tot 5 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het zou dus een drukke ochtendspits kunnen worden in de Randstad. Dat is nu al een beetje te merken. Het heeft te maken met de regenbuien. Dit zijn de uitschieters. De A4 Den Haag-Amsterdam, ook door een ongeluk tussen Leidsendam en Dorp, 5 kilometer en 10 minuten extra. De A7 Hoornzaandam. 10 minuten erbij tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. A15 Nijmegen-Rotterdam, bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier. En vanuit Gorkum naar Europort, drie kwartier in de file tussen Knoppen en Rotterdam-Charloes. Dat heeft te maken met een ongeluk. Op A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A27, Breda-Utrecht, bijna een half uur tijdverlies tussen Knap het Gorkum en Lexmond.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 She told me don't Cause you give and you take. money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends.